7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De situatie van BMX'er Jelle van Gorkom is stabiel... maar hij ligt nog altijd in coma na zijn zware val op de training afgelopen dinsdag. Dit schrijft de KNWU in een persbericht. De zilveren medaillewinnaar van de Spelen in Rio krijgt geen slaapmedicatie meer toegediend. En dat houdt in dat hij op eigen kracht uit zijn coma moet ontwaken. Hoe lang dit gaat duren is onduidelijk. Net als dat onzeker is hoe Van Gorkom er geestelijk aan toe is, mocht hij ontwaken. De tbs'er die vorige week niet was teruggekeerd van onbegeleid verlof is aangehouden. Hij werd vanmiddag in de stad Groningen op het terrein van een bedrijfspand gearresteerd door een eenheid van speciaal getrainde politiemensen. De tbs'er zit in de Van Mesdagkliniek in Groningen. Hij had afgelopen zondag terug moeten zijn van zijn verlof, maar had zich niet gemeld en was sindsdien voortvluchtig. Waarvoor de man is opgepakt in de kliniek is niet bekendgemaakt. Bij een kettingbotsing met zes voertuigen op de A16 richting Rotterdam is zeker één dode gevallen en vier zwaar gewonden. De weg is waarschijnlijk nog tot, van, tot dit moment afgesloten. Het zware ongeluk vond plaats ter hoogte van knooppunt Ridderkerk. Bij het ongeluk is een vrachtwagen betrokken. Hulpverleners hebben de vier zwaar gewonden uit hun auto bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax weet pas sinds drie weken over de hartafwijking van Abdelhak Nouri. In 2014 werd die afwijking voor het eerst geconstateerd bij de speler. En de KNVB zegt dat die gegevens volgens, vervolgens met Ajax zijn gedeeld. Maar volgens Van der Sar vielen die zaak onder het medisch beroepsgeheim... en heeft hij ze daarom pas enkele weken geleden van de familie van Nouri en hun advocaat gekregen.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 We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about? you at the answer want to be sold. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fool. Het is zaterdagavond, het is 7 uur en we hebben er zin in jongens. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Ik heb vandaag eh, iemand anders bij mij dan eh, normaal gesproken. Ik zal die filler ook gelijk eens even terugdraaien. Wie heb ik hier achter microfoon nummer 2 zitten? Eh, ik ben Patrick. Patrick, gezellig jongen dat je erbij bent. Ja, altijd toch. Quinten die moest werken. Erik heeft zich afgemeld jongens. Het is één groot feest vandaag jongens. Ik word gewoon verwend met van alles. Ah, Patrick, hoe is jouw weekend tot nu toe jongen? rustig aan. Rustig aan, wat heb je allemaal gedaan eh, vandaag? Uh, eigenlijk lekker bank hangen, lekker, eh, ja, eigenlijk lekker niks. Heerlijk, heerlijk. Nou, ik heb eh, straks wel weer het verhaal voor jullie, jongen. Ik ben naar de IKEA geweest, ik ben naar de Mediamarkt toe geweest. Ik ben weer heel Noord-Holland ben ik Voordat we daaraan gaan beginnen, wou ik jullie eigenlijk voorstellen aan een, ja, een artiest die vorige week nog niet in de lijst stond. Is nieuw binnengekomen. Waar die staat, dat hoor je natuurlijk volgende, in ieder geval, dat hoor je natuurlijk zo. En ja, ik weet niet of jullie ooit wel eens van hem gehoord hebben. Hij is voor mij ook nog redelijk nieuw.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 Ik heb echt serieus geen idee. Maar ik moet wel zeggen... Ik vond het wel een lekker nummer. Ik vond hem echt... Eh, ja, dat is even wennen. is weer anders dan wat we normaal gesproken hier draaien. Maar ja, je hoort natuurlijk eh, bij de Euro Breakdown natuurlijk iets minder... Eh, de controversiële rap eigenlijk die je normaal gesproken hoort... in de meeste top 40 lijsten. En daarom hebben wij weer zo'n heerlijk uniek programma hebben wij hier klaarstaan. Om ons even wat verder te verdiepen in Rams. hij dat ook wel bekend als Ramona Rochester. Hij is geboren op 17 februari 1997 in Mitcham. En dat is in Zuid-Londen. Eh, Rochester woonde eh, in Harris Academy, eh, Merton bij. waarbij hij meerdere keren werd uitgesloten op de middelbare school. En daarna naar de zesde vorm ging. Rochester ging uiteindelijk naar sportontwikkeling studeren en aan de universiteit voordat hij zich inzette in hetzelfde jaar Oh, sorry, ik zeg goed. Voordat hij zich in hetzelfde jaar terugtrok om zich op muziek te concentreren. Hij heeft dus kennelijk heeft hij al eerder een plaat uitgebracht. Het is in 2017 geweest in februari. Dat is met I'm On My Grind. Maar het eh, heeft weinig, eh, weinig teweeg gebracht voor hem. En ik moet zeggen dat uh, zijn maar Barking... ja, hij staat natuurlijk in de Breakdown. Dus dat zegt denk ik genoeg. Dus dat dat in ieder geval wel doorbreekt. Ik ben benieuwd wat we nog meer van hem gaan horen. Tot dusver Rams, dus ook wel Ramone Rochester... En nou ja, voor de, eh, de mensen, hij is, hij is dus nog eigenlijk vrij jong. Hij is denk ik een jaar of 20 is. Dus uh, nou ja, 20 en dan al een, uh, dan al een hit. Knap. Ik vind toch heel wat. Zoals ik net zei, ik ben net naar de IKEA. Ik ben vandaag naar de IKEA geweest. Ik ben vandaag naar de Mediamarkt toe geweest. Heel Noord-Holland heeft mijn auto weer horen toeren. Met vrouw en kind. Ik heb het er met Patrick net al eerder over gehad. De IKEA is serieus echt waar. Het is heel af en toe is leuk, maar het is gewoon echt een recept voor rampen. De beste rugbiers komen van die IKEA af, want de mensen geven je daar geen meter de ruimte. En ze lopen je allemaal omver. Dus dat eh, is... Eh, nou ja, het ergste moet komen, ik moet morgen de IKEA-kast in elkaar gaan zetten. Dus dat wordt helemaal leuk. Maar ik heb mijn broer bij me, die is handiger dan ik. Ik heb een soort van lichte vorm van klusdyslexie. dyslexie. En ja, die heb ik van Jochem Meijer gehad. Patrick, jij bent vandaag in het al mooie Lidl geweest, jongen. Hoe, is het, eh, hoe was het in de prachtige Lidl, in de Lidl, om het nog wel zo te mogen zeggen? Nou, dat is eh, eigenlijk net zoals Ikea. Pak even de microfoon even dichterbij, ja. Jef. Trek hem even dik, eh, verder naar je snuit toe. Goed zo. Ja, dat is net, net zo erg als de Ikea. Dus ja. helemaal op zaterdag. Je kan beter gewoon door de wees gaan, want zaterdag, nou, het is niet te doen. Nee, het is... Ach ja, eh, we doen het niet voor ons lol, maar afijn. Jongens, wat hebben we nog meer eh, op het programma staan? We gaan natuurlijk om eh, half acht gaan we de, eh, ja, de eerste 10 nummers van de Euro Breakdown gaan we doornemen. Eh, nummer 40 tot en met 30. Kijken wie waar staat, wie waar is gebleven. En eh, we hebben natuurlijk in dit uur ook weer genoeg top 40 nieuws voor de boeg. Ik ga kijken wat ik nog wat, wat extra leuks voor jullie kan fixen. Maar dan moet ik nog een derde man hebben of een derde vrouw. Want we willen natuurlijk weer, je moet het maar weten spelen. En je moet het maar weten houdt in, ja dat zijn echt vragen. Die moet je maar gewoon, dat, dat, dat moet je maar weten. Dat, dat, dat is info, dat kan nuttig zijn, maar het is wat het is. We voelen ons goed en onder de mom daarvan gaan wij door naar een eh, plaat die ik eh, heel graag draai hier. En dat eh, is niemand anders dan Cheat Codes, Fatty Web, CVBC met Feels Great. Tot zo! It was only gym and lunch, we thought it was real. I was even feeling math, I ain't even care. Yeah, just to be around you made it worth it. I dropped out, but you still said I'm perfect. happened. And I remember you were really my friend. grootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Waiting here for someone. Only yesterday we were on the run. You smiled back at me and your face lit up the sun. Now I'm waiting here for someone and oh love do you feel this rough why is it only you i'm thinking of my shadows dancing without you for the first time my heart is open you walk right in tonight and tell me there are things that you regret cause if i'm being honest all I'm asking. Is it too much to ask? Is it too much to ask? doorheen. Erg waar, want ik, er komt echt nieuws komt er naar voren. Dat geloven jullie nooit. Wiz die kennen we allemaal wel. Dat is natuurlijk een rapper. Dat is een, eh, onze 30-jarige rapper die heeft een eh, nieuwe overtuiging. En hij is er stellig van overtuigd dat er in de toekomst in de supermarkt gewoon wiet verkrijgbaar zal zijn. De 30-jarige rapper ziet de publieke opinie rondom softdrugs snel veranderen. Vroeger was het iets om voor te roken. Het was ondergronds en het was rauw. Maar nu is het niet langer voor een kleine gemeenschap van hippies en telers die het legaal willen maken. Dat leeft nu overal. Er is meer kennis en het is een stuk cultuur geworden. Zo vertelt hij in de komende editie van eh, Billboard Magazine. De wietindustrie zou wel eens heel groot eh, kunnen worden. Net zo groot als de alcohol- en tabaksindustrie. Het kan de overheid veel opleveren. Dat kan weer voor onderwijs, wegen, openbare gebouwen worden gebruikt. Al dus Khalifa, over de toekomst. Uiteindelijk zul je bij de, de Whole Foods Mariana kunnen kopen. Zodra mensen hun eh, zienswijze gaan veranderen, eh, dan eh, kan iedereen eh, in de gelegenheid zijn om stoned te worden. Maar ja, dat zijn we nu eigenlijk maar allemaal toch ook al, denk ik zo. als ik er even zo licht over nadenk, of niet Pet? Ja, sowieso. Als je naar de shop wil, dan kun je gewoon naar de shop. Kan altijd. Ja, dus ja, nou, of je dat dan bij ik weet dat het in Amerika dat het wel wat strenger is. Dat het net gedoogd is, om het zo te zeggen. Maar ja, het is wat het is. Ik denk, ik ga deze hele de in ieder geval tussendoor pakken. Want ik, uh, ja, nou Hoorn, het is niet eh, te veel gevraagd. Maar ik vind dat we iets meer van de nieuwe hits moeten gaan draaien die we ja, hebben binnengekregen. En eh, dat is onder andere een nummer die ik vorige week aan jullie heb voorgesteld. Dat is Die Mello, die X-Factor recording. Waaronder hoor je daar Raksu, Wyclef, Jean. Ja. We gaan maar gewoon beginnen jongens. Om half acht, de rest van de Year Breakdown. You got them hips like Shakira, smile like Camila, got me feeling Latino. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. You got them hips like Shakira, smile like Camila, got me feeling Latino. We were two stepping on the dance floor, and now you're still telling me you want more. Put them Podemos. platinum. That's George Michael working with Michael Jackson. Rihanna, she give me wild thoughts, make me take off like planes and leave the airport. Figure he make man take it. I never really knew that she could dance like this. The way you move, the way you move makes me wanna get close to you. Had to what's up? my bedroom floor. Your clothes are saying something different now. You want to break or just to fix it now. Oh, baby. You said it was over. You said it was over. But your clothes say different on my bedroom floor. You said it was over. It's over. You said it was over. It's over. But your clothes say different. slaapkamervloer. Ja, ja. De slaapkamervloer, de slaapkamervloer. Je zou het niet zeggen. Maar waar zijn we ook weer? Yes, yes, yes. We zijn bij de enige echte Euro Breakdown. De enige echte top 40 van Europa. Samengesteld door meerdere radiostations. Waaronder moi ik kan jullie wel vertellen dat we de lijst eens even door gaan nemen. Het is bijna half acht. Eh, op nummer 40 deze week Liam Payne, Bedroom Floor. Stond vorige week op plek 38. Op plek 39 deze week eh, Imagine Dragons met Thunder. Op plek 38 Rams, nieuw binnengekomen met zijn nummer Barking. Op plek 37 Cheat Codes, Fetty Web, CBBC, Feels Great. Sam Smith met Praise deze week op 36 stond vorige week op plek 34. Kelly, Young, Dumb en Broke vinden wij op plek 35 deze week. Vorige week stond hij nog op plek 32. En vorige week op plek 28 vonden wij Lordy featuring Kelly, Post Malone en Sa met Homemade Dynamite. Komt, uh, zat deze week op plek 34. En op plek 33 hebben wij Diplo featuring Mo met Get It Right. Stond vorige week nog op plek 29, vier plaatsjes gezakt dus. En op plek 36 hebben wij een stijgende lijst. Dat is Alan Walker featuring Noah Cyrus met Digital Farm Animals met All Falls Down. Op plek 31 eh, hebben wij Marshmallow en Kelly met Silence. En we hebben dan ook Annemarie met Dan, Dan. Staat op plek 30 deze week, stond vorige week op plek 37 is zeven plaatsjes gestegen ten opzichte van de vorige week. Dat was de nummer 40 tot en met 30. Om 10 voor 8 nemen wij de nummer 30 tot en met 20 nemen wij dan door. Gaan we kijken waar de rest van heel Europa is gebleven. En jongens, ik kan het nog steeds zeggen, ik heb er zo onwijs veel zin in. Het is weer zaterdagavond, we mogen weer. Het is tijd voor de Euro Breakdown. En ik denk dat we dat dan maar beter kunnen aftrappen met uh, een uh, nummertje dat, eh, ja, wat ik persoonlijk wel een hele goede vind.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 If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now I'm falling like the rain. So let the river run. My name, oh, my name's oh, River. Oh, river runs, call me, oh. call me. River. Oh.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 Jeetje mina. Wat kan die man toch lekker plaatjes plaatje maken. Hij eh, stuurde net nog een, uh, had nog een tweet dat hij gestuurd eh, ergens van de week... dat hij helemaal blij is met het nummer de samenwerking. Maar ja, Martin Garrix moet ik zeggen... die man is gewoon 14 miljoen waard, hè? Voor zijn leeftijd. En hij is nog jonger dan dat jaar niks zijn. We gaat het fout, hè? Ja, we gaan het fout. Nou, ik, weet het wel. ik weet het wel. Ik weet wel waar het fout gaat. Ik weet het wel. Daar, daar, daar hoef ik niet lang over na te denken. Ach ja, ach ja. Hey, betreffende Marshmallow, eh, er is eh, wat, eh, wat, nieuws over hem bekend. Want met Wolf staat Marshmallow overal ter wereld in de hoogste regionen van de hitlijsten. En daar moet hij natuurlijk wel gebruik van maken. De man achter de witte emmer is het jaar dan ook begonnen met de lancering van een eigen kledinglijn. Marcin. De DJ en producer van wie we de identiteit nog steeds moeten raden... maakt samen met Zoomies een collectie van zes items met een t-shirt en een sweatshirt. Marshmallow was zelf headliner tijdens het eh, jaarlijks feestje van het eh, kledingmerk in Keystone. Inmiddels zijn de items verkrijgbaar via de website van Zoomies... met prijzen tussen de 20 en 55 euro dat eh, vind ik heel wat. Eh, deze vrijdag eh, verscheen een nieuwe single van Marshmallow Spotlight. die track wilde hij in eerste instantie niet uitbrengen. Maar omdat de moeder van Lil Peep hem persoonlijk vroeg het materiaal uit te brengen... ging hij uiteindelijk toch overstag. En via de eerder genoemde tweet brengt hij ook nog uit... Had an amazing time launching at Martian at Zoomies. 100k tonight. Thank you guys. Everyone go follow at Martian op Twitter. Dus mocht je nog niet toegevoegd zijn aan dat aan die volglijsten. Ga even snel naar Marshmallow toe of eh, ga naar Marshin. Ik zal hem even spellen voor jullie. Dat is eh, Michel, Anton, Richard, Simon, Hendrik, Iso, <laughs> Isaac, Nico. En daar kun je de nieuwe kledinglijn van eh, Marshmallow volgen. Natuurlijk gaan we straks Marshmallow gaan we verder horen. Die horen we in het tweede uur horen die met Selena Gomez met, met het nummer Wolves. Ik wil eigenlijk nog even een, even een lekker nummertje draaien. even een plaatje draaien. We komen natuurlijk straks weer beter terug om uh, tien voor acht. Dan eh, gaan we de nummer 30 tot en met 20 doornemen van de Euro Breakdown. En dan kijken wie waar is gebleven in de lijst. Ik ben benieuwd wie zal er deze week op één staan. Ik weet in ieder geval wel dat Post Malone niet meer op één staat. Hij heeft eh, toch wel een kleine tien weken heeft die, die plaats nou, aardig, aardig vastgehouden. We gaan eh, door eh, naar Axwell eh, en Grosso, En dan heb ik het over hun plaat die ook wel bekend staat. Als de dromerige versie. Axwell Ingrosso, Dreamer. Tot zo! Heavy on your heart, heavy on your mind. Wandering the streets tonight. If you're looking for Cause we. dream Lordy Kelly, Post Malone. Yes, we zijn weer bij de enige echte top 40 van, de, van Zandvoort aangebroken en van Europa, de Euro Breakdown. We gaan doornemen de nummer 30 tot en met 20 van de meest gedraaide top 40 hits. Op nummer 30, net ook besproken, Annemarie met Ben stond vorige week op plek 37. Maroon 5, Julia Michaels, Help Me Out eh, stond vorige week nog op plek 23. Staat deze week op plek 29. Ai, zes plaatjes gezakt. En op plek 28 vinden wij Eminem featuring Beyoncé Walk on Water. Stond vorige week nog op plek 31. Charlie Puth met How Long staat deze week op plek 27. Drie plaatsjes gezakt ten opzichte van vorige week. G-Eazy, Charlie Puth, Sober staat deze week op 26. Stond vorige week nog op plek 33. En Dua Lipa blijft in de lijst staan is nog wel weer een plaatsje omhoog gegaan. Stond vorige week op plek 26, staat nu weer op 25 met haar New Rules. Raksu featuring Wyclef Jean en Naughty Boy met nummer D Mello staan deze week op plek 24 in de lijst. Stonden vorige week op plek 30. Sam Smith, Too Good at Goodbyes, stond vorige week op plek 21, nu op plek 23. En op plek 22 Maroon 5 featuring Sa, What Lovers Do. komt vorige week op plek 18 en deze week op plek 21. We hebben het ook net gehoord. Martin Garrix, David Guetta, Jamie Scott en Romy Daya met So Far Away. komt vorige week op plek 27. Portugal, The Man, Feel It Still staat deze week op plek 20 in de Euro Breakdown. Het is alweer bijna 8 uur. Dat houdt in dat het eerste uur er alweer bijna op zit, jongens. Het gaat snel. En zoals dat zo mooi zeggen, time flies when you're having fun. We gaan eh, door eh, naar eh, de nummer 20 van ja, deze week. Ik heb hem natuurlijk net al vals een beetje aangekondigd. We hebben het over niemand minder dan Portugal, The Man, Philip stil. We komen straks weer terug. Dankjewel. from myself Natuurlijk is dit hier een eh, breakdown. Waar zijn we anders dan? Ik zou het anders ook niet weten. Patrick, weet jij waar we zijn vanavond? Natuurlijk bij de Euro Breakdown. Heel goed, jongen. goed. Je leert het al. Dus zaterdagavond. Ik moet jou maar gaan inzetten. Met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Gewoon even één keer om dat even duidelijk te maken. Jongens, we zijn alweer aan het einde van het eerste uur gekomen. Het gaat snel, de tijd is onverbiddelijk. Maar we hebben nog mazzel, er is nog een tweede uur in opkomst. En ik eh, ben benieuwd eh, wat nou allemaal gaat gebeuren. Ik kan je in ieder geval vertellen, we hebben natuurlijk wel weer het een en ander nieuwtjes. We gaan even kijken wat er eh, allemaal weer gebeurd is. Ik hoorde nare berichten, zowel als goede berichten. Daarbij, daarbij, ja, moet ik jullie helaas teleurstellen. We kunnen deze week niet, je moet het maar weten spelen. Daar heb ik echt nog een derde man of vrouw voor nodig. Mocht je dit nou horen, voel jij je geroepen man of vrouw. Ren als een man naar de studio. Weet je niet waar de studio is? Zoek het op op Google, ZFM Zandvoort. Dan kom jij het adres vast wel tegen. Denk jij dat jij geschikt bent voor je moet het maar weten? Hoor ik dat natuurlijk heel erg graag van jou. We gaan eruit, we gaan weg, maar niet getreurd. We komen straks weer bij jullie terug. Om 9 uur, zoals ik net ook al zei, is het programma dan... Nee, 8 uur. Sorry, ik loop echt met de klok echt een uur naar voren. Echt verschrikkelijk. Ik heb er een beetje last van, weet je wat. Ik kan misschien maar beter naar huis toe gaan. Maar ja, wie kan dit beter voor mij vertolken dan...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 I need the memory in case it fades forever, just to be sure these last days are better. And if I have any enemies, then give me the strength to look the devil in the face and make it home safe.